Het Hof wil ook dat oud-minister Gallant en Hamas-leider al-Masri worden opgepakt voor oorlogsmisdaden. Ook onze minister van Buitenlandse Zaken heeft gereageerd. Hij zegt dat de drie worden opgepakt mochten ze naar Nederland komen. In zulke gevallen wordt er internationaal onderscheid gemaakt. Komt zo iemand voor een internationale organisatie of komt hij op een anderszins bezoek? Dan wordt dat afgewogen. Maar Nederland voert eh, dergelijke eh, bevelen in principe uit. Van de Hamas-leider is overigens niet duidelijk of hij nog wel leeft. Het Openbaar Ministerie eist 40 uur werkstraf tegen ongehoord Nederland-presentatrice Raisa Blommestein voor groepsbelediging en smaad. vorig jaar plaatste ze een bericht op X waarin ze zich beledigend uitliet over mensen met een zwarte huidskleur. Het OM ziet dit als groepsbelediging. Inwoners van Brabant en Limburg moeten vandaag nog snel even naar de apotheek... als ze door hun voorraad van de pil heen zijn of een kuurtje nodig hebben. Vanaf morgen wordt er vier dagen gestaakt, omdat medewerkers meer loon willen. Tot en met maandag zijn de meeste apotheken in het zuiden dus dicht. Een paar blijven er wel open voor noodgevallen. En toen een piloot tijdens een vlucht van Zurich naar Brussel de passagiers vroeg of er nog een dokter aan boord was... om een zieke reiziger te helpen, kwam Ursula von der Leyen naar voren. De voorzitter van de Europese Commissie. Voordat ze de politiek inging studeerde ze geneeskunde en was ze artsassistent. Volgens Zwitserse media heeft ze de passagier geholpen. Hoe het met de reiziger is afgelopen weten we niet. Het weer, hoe noordelijker, hoe witter. Hagel en sneeuw in het noorden bij een graad of 3. Wat meer zon in het zuiden bij een graad of 6. Morgen ook weer veel witte neerslag. Het is dan wel een graadje warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In de regio staat file op de A6 van Muiden naar Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad een kwartier vertraging. En ook sta je vast op de N9, Alkmaar richting Den Helder. Tussen afrit Egmond en Schorl ruim een kwartier oponthoud. En op de N9 van Den Helder naar Alkmaar tussen Schorl en Bergen ook zo'n 15 minuten vertraging. Verder ook vielen op de N231 Alfa aan de Rijn richting Amstelveen. Tussen de aansluiting met de N201 en Schiphol ruim 10 minuten vertraging.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 Select us on the radio, play us, cause we're friendly to ozone. But that's not us, so hold on. Tight as a rock the mic, right? Oh, excuse me, but don't that's a synchronizer with the analyzer. and wipes the session. Let there be a lesson question. You carry protection, now will your heart go on like Celine Dion? Come a chameleon. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends.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 In Israël is woest gereageerd op de arrestatiebevelen van het internationaal strafhof... tegen premier Netanyahu en oud-minister Galant. In een verklaring van Netanyahu worden de beschuldigingen absurd, vals en antisemitisch genoemd. Honderden medewerkers van apotheken in Noord-Brabant en Limburg... leggen vanaf morgen tot en met maandag het werk neer. Ze voeren actie voor een nieuwe CAO. Op het EK Curling hebben de Nederlandse mannen hun laatste wedstrijd verloren. Het werd 6-8 tegen Oostenrijk en daardoor eindigt Oranje buiten de top 8. De eerste acht landen plaatsen zich voor het WK van volgend jaar in Canada.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 He's the child of my first marriage. But I've reason to believe we both will be received in grace land. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own. As if I'd never noticed The way she brushed her hair from her forehead And she said losing love is like a window in your heart Everybody sees you're blown apart Everybody sees the wind blow I'm going to Graceland Memphis, Tennessee I'm going to Graceland sockets.